Meer repressie leidt eerder tot meer dan tot minder herhaling van strafbare feiten, zegt de Raad. Tijdens de Amsterdamse zedenzaak worden vandaag mogelijk beelden vertoond van politieverhoren van Robert M. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging heeft daarvoor toestemming gekregen van de rechter. Het OM wil met de beelden laten zien dat Robert M. geen spijt heeft van het kindermisbruik. De verdediging zegt juist beelden te hebben waaruit blijkt dat hij wel berouw toont. Of het OM de beelden ook echt laat zien hangt af van de inhoud van een verklaring die Robert M. gaat afleggen. De verdediging zal de beelden alleen laten zien als het OM dat ook doet. Robert M. staat terecht voor misbruik van tientallen kinderen. Kinderen in Syrië zijn doelbewust en systematisch het slachtoffer van de Syrische autoriteiten. Dat zegt de hoge commissaris van de VN voor de Mensenrechten, Navi Pillay, in een interview met de BBC. Volgens Pillay worden honderden kinderen door het regime van president Assad vastgehouden. Ze zegt dat kinderen in de knieën zijn geschoten, dat ze onder inhumane omstandigheden worden vastgezet samen met volwassenen en dat ze geen medische verzorging krijgen. Consumenten hebben in januari opnieuw minder uitgegeven. Volgens het CBS lagen de uitgaven 1,7% lager dan vorig jaar. De consumentenbestedingen dalen al sinds de zomer van vorig jaar. Consumenten zijn door de economische crisis onzeker over hun eigen financiële toekomst en dat zet een rem op hun uitgaven. Het weer, vanmiddag in het hele land zon en alleen wat sluierbewolking. Het wordt 12 graden aan de kust tot 18 in het zuidoosten. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen dicht. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een aanrijding. Inmiddels staat tussen Veenendaal West en Driebergen 14 kilometer file. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf het knooppunt Maanderbroek...